gevonden. Meestal liggen ze in het graf van hun eigenaar of waren ze onderdeel van een offer. De Azteken geloofde dat honden de ziel van overledenen begeleiden naar het hiernamaals. Het weer, het is zacht, met temperaturen tussen de 8 en 12 graden.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 love somebody, set them free. My that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is.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 In een aantal staten is legaal wiet te koop, maar onder de federale wetten is het nog verboden. Banken zijn daarom bang dat ze worden vervolgd. De nieuwe richtlijnen geven een bank geen immuniteit als ze in zee gaat met wietverkopers, maar maken het risico op vervolging wel een stuk kleiner. Nu moet cannabis bijna overal contant worden afgerekend. De kans op overval is daardoor groot en bovendien trekt de branche zoveel zwart geld aan. PvdA-leider Samson wil dat er betere afspraken komen over de commissie Stiekem, de Tweede Kamercommissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Nu zijn de afspraken te onbeholpen en te geheim, zei Samson in het televisieprogramma Pauw en Witteman. In de commissie krijgen de fractievoorzitters informatie over het werk van de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Wat ze horen moeten ze geheim houden. Volgens Samson zou het goed zijn als de informatie met meer mensen wordt gedeeld. Overal ter wereld zijn er soortgelijke commissies die er ontspannener over doen, zei de PvdA-leider. En de Amerikaanse schaatsers rijden in Sochi de komende dagen weer in hun oude pakken. Speciaal voor de winterspelen kregen ze nieuwe high-tech pakken. Maar tot nu toe vallen de prestaties erg tegen. Nog niet één Amerikaanse schaatser won een medaille. De Sochi-pakken hebben een luchtgat van achteren, bedoeld om lichaamswarmte af te voeren. Maar daardoor nam ook de luchtweerstand toe, blijkt nu. Johnny Davis en de andere rijders zijn zo verstandig geweest ook hun oude pakken mee te nemen naar Rusland. En daar rijden ze dus de rest van het toernooi in. Het weer, is bewolkt, er kan een bui vallen. Het is